Raymond Seré met het NOS-journaal. PVV Wilders vindt de troonrede een pro-Europees verhaal. Hij noemt het een rare situatie dat nu een begroting aan de Kamer wordt voorgelegd... waarvan het maar de vraag is of die ook zo door de Kamer komt. En speler de Roemer heeft weinig nieuws gehoord. Hij wil dat er nu snel besluiten worden genomen over bijvoorbeeld de langstudeerboete... de forense tax en de BTW. Volgens hem hoeft niet te worden gewacht op het einde van de formatie. PvdA-leider Samson zei dat hij het op veel punten oneens is met de begroting. Samson viel tijdens het voorlezen van de troonrede kort in slaap. Hij schreef dat toe aan het slaaptekort dat hij tijdens de verkiezingscampagne heeft opgelopen. Samson zei dat het hem speet en dat het niet aan de koningin lag. Het meeste heb ik kunnen horen, voegde hij eraan toe. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten wil advocaat Bram Moskovic een jaar schorsen. Daarvan zou een half jaar voorwaardelijk moeten zijn. Dat betekent dat Moskovits zijn beroep een half jaar niet zou mogen uitoefenen. Volgens deken Germ Kemper is Moskovits ongeschikt voor het vak van advocaat... omdat hij stelselmatig lak heeft aan zijn cliënten en aan de regels van de beroepsgroep. De Orde van Advocaten zegt dat de strafpleiter grote sommen contant geld als betaling heeft aangenomen. De uitspraak in de tuchtzaak volgt op 30 oktober. De politieman die met twee anderen dood werd gevonden in een huis in Kekerdom is waarschijnlijk zelf de schutter. Uit een voorlopige conclusie van het rechercheteam blijkt dat de drie slachtoffers een driehoeksverhouding hadden die kort voor het schietincident zou zijn beëindigd. Ook zou de politieman de twee andere slachtoffers financieel steunen. Waarschijnlijk was de hennepkwekerij in het huis van de politieman bedoeld om de financiële problemen op te lossen. Op een laptop in het huis van de politieman zijn afscheidsbrieven gevonden... en een relaas waarin de politieman de achtergronden van de relatie met de twee andere slachtoffers beschrijft. Het weer, stapelwolken en enkele buien. De temperatuur stijgt tot 18 graden. Morgen wordt het met 16 graden nog wat frisser. Het is dan bewolkt met af en toe zon, maar ook geregeld een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANJB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens en de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens.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 Dat zei minister De Jager bij het aanbieden van een miljoen.